Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zeker 200 Amerikaanse bedrijven zijn slachtoffer geworden van een grote ransomware aanval. Bij zo'n aanval worden computersystemen door criminelen platgelegd... totdat het getroffen bedrijf losgeld betaalt. Volgens een beveiligingsbedrijf is de aanval waarschijnlijk het werk van een groep... die gelieerd is aan Rusland. En die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanval op een Braziliaanse vleesverwerker twee maanden geleden. De ransomware wordt verspreid via het programma VSE. Dat wordt gebruikt voor beheer op afstand. Bedrijven die VSE gebruiken krijgen het advies om die software uit te schakelen. Minister Slop zegt dat hij door de VPRO in eerste instantie onvolledig is geïnformeerd over de gang van zaken rond de documentaire over D66-leider Kaag. Daardoor heeft hij kamervragen van de PVV onjuist beantwoord. In een brief aan de Tweede Kamer erkent Slop dat D66 wel degelijk bij de totstandkoming van de documentaire betrokken was. De minister geeft er verder geen oordeel over. Hij benadrukt dat het Commissariaat voor de Media als toezichthouder de aangewezen partij is... om te onderzoeken of de VPRO de mediawet heeft overtreden. Op het strand bij Den Helder zijn meerdere mensen gewond geraakt... toen de trap bij een strandpaviljoen instortte. Er stonden op dat moment veel mensen op om een groepsfoto te maken. Hoeveel er gewond zijn geraakt is onduidelijk. Het lijkt erop dat de verwondingen niet heel ernstig zijn. De meeste mensen konden ter plekke worden behandeld. Het weer... Vannacht bijna overal droog, minima rond 10 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. De dag begint zonnig, maar smiddags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... gevolgd door enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 22 tot 26 graden. Ook zondag af en toe zon, met buien en mogelijk onweer.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 change your life. If you give me that chance to be your man, I won't let you down, baby. If you give me that chance to be your man, here, baby, put on my jacket, and then. I'm See, I could have two.